Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines houdt voorlopig 79 Boeings 737 aan de grond. Ze worden gecontroleerd omdat in een van de toestellen een gat in de cabine zat. Dat toestel moest gisteren een noodlanding maken in de VS. De Boeing was met 118 passagiers onderweg van Phoenix naar Sacramento... toen plotseling de druk wegviel en de zuurstofmaskers tevoorschijn kwamen. Door de inspectie van de Boeing 737 uit de vloot van Southwest Airlines worden dit weekend ongeveer 600 vluchten geannuleerd. Een nog onbekende man is afgelopen avond verdronken in een meertje in Oosterwijk. Hij zocht volgens de politie verkoeling vanwege het warme weer. Een getuige sloeg alarm nadat de man op zo'n 20 meter van de kant plotseling onder water verdween. Hulpdiensten rukten massaal uit en er werden een traumahelikopter en een politiehelikopter ingezet. Duikers vonden de man na een uur. Hij bleek inmiddels te zijn overleden. Het afgelopen jaar zijn bijna 800 jongeren weggelopen uit een gesloten instelling. Het is een stijging van 60% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de inspectie jeugdzorg. Ook was er meer agressie tegen het personeel. In sommige instellingen zou het personeel niet tegen de agressie zijn opgewassen. De Verenigde Naties gaan de massaslachting in het westen van Ivoorkust onderzoeken. Volgens het Rode Kruis vielen de afgelopen dagen in de stad Douekoué zeker 800 doden. Getuigen zeggen dat er een bloedbad is aangericht onder burgers. Slachtoffers zouden zijn gedood met kapmessen en vuurwapens. Het is onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. In Ivoorkust wordt gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van president Bakbo. Die verloor vorig jaar de presidentsverkiezingen van oppositieleider Ouattara, maar Bakbo weigert al maanden op te stappen. Het weer vannacht bewolkt, plaatselijk wat regen, minima rond 10 graden. Komende dag blijft het bewolkt en regenachtig.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 boot is rock, she won't stop dropping, it won't stop drop to an all pop. hot cheese. Queen of Fox in the fantasy, she got soul in the beauty of her melody. Yeah, ik ga door. Ik ga door. En jij, wat doe van ZFM.